Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Google heeft Huawei beperkingen opgelegd voor het gebruik van besturingssysteem Android. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een Amerikaanse tech-website zou de Android-licentie helemaal zijn ingetrokken. Mogelijk kunnen nieuwe telefoons van Huawei hierdoor geen gebruik meer maken van apps als Gmail en YouTube. Google zegt de samenwerking te hebben opgeschort als gevolg van nieuwe Amerikaanse overheidsregels. Daarin staat dat bedrijven geen telecomapparatuur mogen gebruiken... van bedrijven die een veiligheidsrisico vormen. De autoriteit persoonsgegevens is een onderzoek begonnen... naar etnisch profileren door de Belastingdienst. Volgens Trouw en RTL Nieuws zou de fiscus de tweede nationaliteit van mensen... mogelijk gebruiken om te bepalen van wie de kinderopvangtoeslag... wordt gecontroleerd of stopgezet... Volgens de autoriteit is het vrijwel nooit toegestaan om etnische gegevens te gebruiken voor het inschatten van risico's. De Belastingdienst bevestigt dat het de gegevens bijhoudt... maar zegt deze niet te gebruiken voor fraudeonderzoek. Duncan Lawrence heeft een dubbele platina-plaat gekregen voor zijn nummer Arcade. Met dat nummer won hij gisteren het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De zanger kreeg het nieuws gisteravond te horen... tijdens een speciale Songfestival-uitzending van Pauw op NPO 1. Bij een schietpartij in een café in Brazilië zijn elf mensen gedood... Volgens de Braziliaanse media zijn de slachtoffers zes vrouwen en vijf mannen. Gewapende mannen vielen het café binnen en schoten vrijwel alle slachtoffers door het hoofd. Het café ligt in een buitenwijk van de stad Belém in het noorden van Brazilië. De regio staat bekend om de handel in drugs en is een van de gewelddadigste buurten van de stad. Het weer, de dag begint bewolkt.